Renate Kok met het NOS Journaal. In Frankrijk gaat vanavond in negen grote Franse steden een avondklok in... vanwege het snel oplopende aantal coronabesmettingen en ziekenhuisopnamen. Vanaf 9 uur s avonds tot 6 uur s morgens mogen inwoners van onder meer de regio Parijs... Lille, Lyon en Marseille niet meer naar buiten. Wie dat wel doet, riskeert een boete van 135 euro. De maatregel, die ruim een derde van de totale Franse bevolking treft... blijft minimaal vier weken van kracht. De RIVM houdt er rekening mee dat de gedeeltelijke lockdown mogelijk tot in december nodig zal blijven. Dat zei hoofdinfectiebestrijding Jaap van Dissel tegen de NOS. Volgens hem moet eerst uit de cijfers blijken dat de nieuwe maatregelen effect hebben. Hij gaat ervan uit dat er eerst nog een toename van het aantal besmettingen te zien zal zijn... waardoor het langer zal duren voordat er afgeschaald kan worden. Wel is Van Dissel optimistisch over het effect van sneltesten die nu in opmars zijn. De eigenaar van het café in Den Haag waar woensdagavond een groep mensen feest vierde op het terras krijgt een boete. Het was de laatste avond dat de horeca toen nog open was voordat die gedeeltelijke lockdown inging. De hoogte van de boete is nog onbekend. Nederlanders in het buitenland pleiten in een paginagrote krantenadvertentie... voor de mogelijkheid van een dubbele nationaliteit. Nu is dat niet toegestaan. In de advertentie roepen de ondertekenaars... verenigd in de stichting Nederlanders in het buitenland... premier Rutte op om die wet aan te passen. Op dit moment verliest iemand automatisch een Nederlanderschap... als hij de nationaliteit aanneemt van het land waar hij woont. Naar schatting wonen er zo'n 900.000 Nederlanders in het buitenland. Volgens de voorzitter van de stichting hebben duizenden van hen zo hun, hun nationaliteit ongewild verloren. En zijn stichting spreekt van afpakken van paspoorten. Het weer in het westen en noorden kan er een buitje vallen. In de rest van het land kan de zon er af en toe even bij komen. Er staat er vrijwel geen wind en het wordt een graad of 12. Morgen is het het grootste deel van de dag droog en dan wordt het wederom een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.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 necessary I feel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 surprise.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 fake. No, no, no, no, no, no, no, no. I don't believe in But the way that we love in the night gave me life, baby. I can't explain. And the way you hold me, oh,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 hold me, hold me, feel so holy. 走吧。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 zachtjes wakker maakt. Vandaag is je grote dag.